Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Restaurants mogen voorlopig echt niet open. Volgens de rechter mag het kabinet alle horecazaken voor een aantal weken sluiten. Tientallen restauranthouders dachten daar anders over en spanden een rechtszaak aan. De meeste restaurants hadden hun zaakjes piekfijn in orde, zegt deze Haagse horecaondernemer. Hier wordt het intakegesprek eh, gehouden. Daarbij vragen we of er eh, klachten zijn met betrekking tot coronavirus... of dat je in contact geweest bent met. Als het goed is, is het antwoord nee en mag je verder worden de handen gedesinfecteerd en wordt er gevraagd een formulier in te vullen met de contactgegevens. Ehm, verder eh, is ons eh, restaurant eh, uitgerust met een ehm, heel goed ventilatiesysteem. En ook staan er overal schermen door de zaak en hebben ze desinfecteerbare menukaarten laten maken. Mocht dus allemaal niet baten, ze moeten net als de kroegen en cafés gewoon nog drie weken dicht blijven. De Deense uitvinder Peter Madsen is vanmiddag even ontsnapt uit de gevangenis. Hij zit vast omdat hij drie jaar geleden journalist Kim Wal vermoorde aan boord van zijn duikboot. Madsen werd vlak bij de gevangenis weer opgepakt. Het duurde wel even. Het leek erop dat hij een bomgordel droeg, maar die was nep. In het Belgische dorp wilde, vlak over de grens, heeft de politie in een garagebox een arsenaal aan wapens gevonden. Onder meer 21 Kalashnikovs en 11 handvuurwapens. Ook lagen er drugs en bijna 150.000 euro cash in de opslag. Twee Nederlanders zijn opgepakt. En steeds vaker slingeren wegwerpmondkapjes rond op straat. Daar weet Paul alles van. Als hij een rondje gaat hardlopen, ruimt hij meteen afval op. En hij komt nu steeds dezelfde dingen tegen. Ja, mondkapjes. Ik kan niet anders zeggen. Vroeger was het wel eh, blikjes. Dat was eh, de nummer één. Maar nu heb ik wel ik zie wel mondkapjes zijn de nummer 1 op dit moment. Zijn zwerfafvalclubs niet zo blij mee. Ze maken zich zorgen om al die rondslingerende mondkapjes. Het is heel slecht voor het milieu. Het valt uit elkaar, het wordt weer microplastic. Gaat de kringloop in. Het tweede is, het is gewoon rete gevaarlijk. Want covid kan eraan hechten. En mensen die dat op moeten ruimen lopen zo extra risico. Zoals ook het RIVM zegt. En gooi daarom een gebruikt mondkapje in de prullenbak of draag een wasbaar masker, zeggen ze. Het weer nog, het koelt niet veel af vannacht en er komen nieuwe buien het land binnen. Morgen begint regenachtig, maar in de middag komt de zon steeds vaker tevoorschijn.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 Ik ben opgegroeid met het luisteren naar oude country en ik ben opgegroeid met het luisteren naar bluegrass. En ik heb altijd al een klassiek country album willen maken. Dat is gelukt. En wat voor een. Geweldig. Je hoorde net Tell Ford Worse I Said Hello...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 My sight sets sail on a warm ocean breeze. I'm thinking, hey, now I got it made. Wishing I could own my own little bitty pretty piece of Mexico. That'd be sweet. slack with the sun off the brim of my yellow Jimmy Buffett cap. As it gets dark just a little too slow, we wander to town as the lights start to glow. You know, it's all there, it's ripe for the taking. Like mango fruit on a tree, well, we're shaking. I'm falling in love and the bay waves be breaking. It's paradise found, I know. I'm gonna own my own little bitty pretty piece of Mexico. That'll be me, yeah. Away I go, maybe for a decade or two. I'll van deze week. Tony Arata, een bekend songwriter, ontmoette Guard Brooks tijdens een open mic night in Nashville. Hij hoorde Guard voor het eerst. Zelf zong hij de dance en na drie jaar belde Guard Brooks na ondertekening van zijn eerste platencontract Tony op met de vraag of dat nummer nog beschikbaar was. Het werd Guard's eerste nummer 1 hit. Looking back on the memory of the nights we shared beneath the stars above. For a moment, all the world was right. Als ik de muziek van Trailer Park omschrijf, dan zeg ik... het is een mengeling van oude rock'n'roll, blues, western swing en country. Nieuwsgierig? Hier zijn ze met Last Country Singer in the South. Well, country singers these days a dime a dozen. Wranglers, New York City and the like. Well, playing for traditions, fine and dandy. Gonna dangle from that crescent moon tonight.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 I'll probably never see you eye to eye again. This letter's meant to be my last farewell. But you need to understand I'm nearly crazy. You need to know my life has gone to hell. Ride me back and tell me why it ended. Send a letter that I can show my heart be somewhere between I love you and what you're feeling now. Looking for a place to fall apart. Looking for a place to fall apart. Trying to find a place that I can leave my heart. I need to be somewhere hiding when I feel teardrops start. Looking for a place to fall apart. I can't seem to justify your leaving me. I'm bewildered as to how it all came down. I thought everything was fine till your phone call that turned my world around. Send me word and tell me why it ended. I need some final proof to show my heart. I'll be somewhere between I love you and what you're feeling now. Looking for a place to fall apart. feel the teardrops start. Looking for a place to fall apart. Looking for a place to fall apart. Trying to find a place that I can leave my heart. I need to be somewhere hiding when I feel the teardrops She Sings, She Dances van Cindy Hall en Ernie Rowell. 16-jarige Doetinchemse Yara Beeks heeft inmiddels drie singles uitgebracht. Afgelopen zomer verscheen Last Tear. Eerder al verscheen The Long Road. Nog meer talent, want tussen deze twee songs zitten uit Waalwijk afkomstige Kimmy June met Mellow Lark. Crossroads, Kees de California Californië afkomstige singer-songwriter Victoria Bailey beschikt over een stem die gemaakt is voor traditionele country. En die niet bang is om de in de country ooit zo gewaardeerde snik van stal te halen. Ze kan ook uit de voeten met songs van anderen. Wat ze op overtuigende wijze laat horen in Tennessee. Een nummer van Johnny Cash. Mama. je dan in dit uur. watching as the lightning paints the sky. was thinking of the way you looked at me while I was holding you late last night. Moonlight softly falling, illuminating all of your grace. As we lay tangled up together, mm, what sweet love we made. addicted. I don't want you, baby. It gets her crazy, and I got to be moving on. No one ever took a mind to settle down, and I don't believe they ever will. Just give me a good long goodbye kiss, honey.